Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is opgelopen tot 420, een record. Mensen melden vooral scheuren in muren en gesprongen ruiten. De Nederlandse aardoliemaatschappij krijgt de meldingen binnen. Het bedrijf haalt gas uit de grond in het noorden. En de bevingen die Groningen zo nu en dan treffen zijn daarvan een gevolg. Schade die door een beving is veroorzaakt wordt door de NAM vergoed. Consumenten blijven somber over de economie en de eigen portemonnee. De meeste Nederlanders vinden het nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. De indicator van het CBS voor het consumentenvertrouwen komt deze maand uit op min 32, net als in juli. De laatste keer dat het consumentenvertrouwen boven nul stond en dus positief was, was in september 2007. In Etteleur zijn opnieuw veel kakkerlakken gevonden. De insecten zaten in de grond op een bouwkavel. De grond en een plantsoen in de buurt zijn afgegraven om zoveel mogelijk kakkerlakken te vernietigen. De insecten zijn met grond en al in een gesloten container afgevoerd naar de gemeentewerf. nacht al zag een inwoner van de wijk in Etteleur veel kakkerlakken over de weg lopen. Die zijn door de brandweer met branders en lokdoosjes bestreden. Waar de insecten vandaan komen is niet duidelijk. De Britse prins Philip is weer thuis. De man van koningin Elisabeth werd vorige week in een ziekenhuis opgenomen vanwege een blaasontsteking. De 91-jarige Philip werd eerder deze zomer voor dezelfde klachten behandeld. Vermoedelijk had hij die toen opgelopen bij een vlootschouw. Vorige week keerde de klachten terug tijdens een vakantie met zijn familie op het Schotse landgoed Balmoral. Duikers hebben in de Maas bij Ammerzode het lichaam gevonden van een man die sinds gisteren werd vermist. De man van 22 uit Ammerzode verdween onder water en kwam niet meer boven. Vannacht werd zijn lichaam gevonden na een zoektocht met een boot met sonarapparatuur. De politie blijft het zwemmen in de grote rivieren afraden vanwege de gevaren door scheepvaart en stroming. Het weer, zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het is 23 tot 29 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien, dan een graad of 25.